Jobboot met het NOS Journaal. De Europese leiders van de zeven dagen in Brussel bijeen voor cruciaal overleg. Ze moeten het eens zien te worden over een oplossing voor de schuldencrisis. De regeringsleiders praten over versterking van het Europese noodfonds. En verder moeten ze overeenstemming zien te bereiken over de hoogte van de bijdrage die banken en verzekeraars aan het fonds moeten leveren. Ruim 60 uur na de aardbeving in Zuidoost-Turkije hebben reddingswerkers een 18-jarige student levend onder het pen vandaan gehaald. De jongen lag bedolven onder de blokstukken van een appartementencomplex waar veel studenten woonden. De redding is een nieuwe motivatie voor de reddingswerkers om door te gaan met het zoeken naar overlevenden. Het officiële dodental van de aardbeving staat inmiddels op 459. Ruim 1500 mensen zijn gewond geraakt. Minister Leers heeft de jonge Angolese asielzoeker Mauro in plaats van een verblijfsvergunning een studievisum aangeboden. Daarmee zou hij voorlopig in Nederland kunnen blijven. Maar de kans dat voor deze visumoptie wordt gekozen is klein. De PVV is tegen en de partijen in de Tweede Kamer die vinden dat Mauro mag blijven willen dat hij een verblijfsvergunning krijgt. De Tweede Kamer wil af van ambtenaren die weigeren homo's en lesbo's te trouwen. PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen weigerambtenaren. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. Dat is samen een meerderheid. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag weer gebruik maken van de hoofdingang van het Centraal Station in Amsterdam. Door onder meer de aanleg van de Noord-Zuidlijn was de entree zeven jaar lang voor het publiek gesloten. Om half negen vanochtend wordt de hoofdingang officieel heropend. Dagelijks zijn er zo'n 260.000 reizigers op het Amsterdamse Centraal Station. Het weer bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Vanmiddag wisselend bewolkt met in het noordwesten en langs de kust een enkele bui. Vanmiddag en vandaag wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Brugge 3 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude 4 voor Knopenburgerveen 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 5. A7 Zaandam richting Hoorn voor Purmerend 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. Er staat daardoor een erg lange file op de A7 Hoorn richting Amsterdam. Voor afrit Wormer 13 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knoop het Raasdorp 5. De A12 Den Haag Utrecht voor Nieuwebrug 5 kilometer.